Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een op de zes mensen die gezonder wil eten zegt dat niet te kunnen betalen. Onderzoekers van het CBS zijn er eens ingedoken wat mensen ervan weerhoudt om gezonder te eten. En dat is naast de kosten een behoorlijk lijstje. Zo zeggen veel mensen dat ze het moeilijk vinden om een zak chips in de voorraadkast te laten liggen. En dat herkennen deze kinderen wel. Als je gezond gaat eten dan eh, vallen best wel veel lekkere dingen af. Bijvoorbeeld als ik twee dagen niet ongezond heb gegeten, dan vraag, ga ik zeuren bij mijn moeder om alsjeblieft een frietje te halen of zo. In totaal wil een derde van de Nederlanders graag gezonder eten. Het merendeel wil dat dus niet. Zij vinden dat ze vaak genoeg iets gezonds in hun boodschappenmandje leggen. Bij een schietpartij in Groningen zijn vannacht twee mensen gewond geraakt. Rond drie uur werd er verschillende keren geschoten in de binnenstad. Er is nog niemand opgepakt. De politie heeft de omgeving afgezet en roept mensen op die iets gezien hebben om zich te melden. En voor de kust van Groenland dobbert nog steeds een vastgelopen cruiseschip. Begin deze week liep dat schip met dik 200 mensen aan boord vast. Er is geprobeerd om het schip los te trekken met een vissersboot, maar dat is niet gelukt. Een ander schip komt nu die kant op om te helpen. En een voetbalfeestje gisteren. G-voetbal bestaat namelijk 30 jaar. Dat is voetbal voor mensen met een beperking. Gisteren waren er toernooien op verschillende plekken. Ik vind het leuk dat er allemaal spelers en eh, trainers, oud-trainers zijn van, het, uh, de Eredivisie. En eh, iedereen, heeft, iedereen naar zijn zin. Ja, we zijn gewoon één team. Eén team, één taak. De spelers werden dus gecoacht door trainers uit het betaald voetbal. En op het veld stonden bekende scheidsrechters, zoals Danny Makkely, die goed moest opletten. Ze zijn gewoon super fanatiek, ja. En dan zit er soms wel eens overtreding bij. Dat je denkt, jongen, jongen, dat doet betaald voetbal niet, uh, niet onder voor. Dus, eh, maar dus, eh, ze helpen elkaar weer omhoog. En er zit een glimlach op. En af en toe geven ze een compliment. Ja, en dan zie je toch dat dat enthousiasme eraf straalt hè, bij, die, bij die mannen en vrouwen. Dus dat is leuk. En het weer nog. Eerst op sommige plekken wat mist. Daarna is het droog, zijn er wat sluierwolken. Maar vooral veel zon. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB file in Noord-Holland op de N242. Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring van Alkmaar en industriegebied Boekelermeer staat 3 kilometer file.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 Bij een schietpartij in Groningen zijn vannacht twee mensen gewond geraakt. De dader is voortvluchtig. Vannacht rond drie uur werd er meerdere keren geschoten. Over de toedracht kon de Groningse politie nog niet zeggen. Het is niet gelukt om het vastgelopen cruiseschip voor de kust van Groenland vlot te trekken... Een grote vissersboot heeft het geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Morgenmiddag arriveert een ander schip dat een poging gaat wagen. Het weer, eerst lokaal wat mist. Verder vandaag zonnig met vooral vanmiddag ook wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.